Robert Baltus met het NOS Journaal. Door een ongeluk bleek ter hoogte van Geleen richting het zuiden tot zeker zes uur voor een groot deel afgesloten. Rijkswaterstaat hoopt de weg voor het begin van de ochtendspits te kunnen vrijgeven. Een vrachtwagenchauffeur verloor door onbekende oorzaak de controle over het stuur en kantelde op de tegengestelde rijstrook. Een auto botste vervolgens tegen de truck. Beide bestuurders raakten er licht gewond. Rijkswaterstaat zegt dat de herstelwerkzaamheden tot in de nacht doorgaan. Het verkeer rijdt langzaam in beide richtingen. Co-assistenten in het ziekenhuis hebben vaak te maken met seksuele intimidatie. Uit een enquête van het KNMG Studentenplatform onder bijna 1400 co-assistenten... waarover het artsenvakblad Medisch Contact deze week schrijft... blijkt dat bijna 1 op de 5 co-assistenten hiermee te maken heeft gehad. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over opmerkingen over het uiterlijk... persoonlijke vragen over seksualiteit en ook ongewenst lichamelijk contact. 6 op de 10 ondervraagden zegt dat hij of zij is geïntimideerd door een patiënt. De slachtoffers zijn bijna allemaal vrouwen. Slechts 6% van hen is man. Dwangvoeding aan honger- en dorststakers is onder bepaalde omstandigheden toegestaan. Dat staat in een niet-openbaar advies van de Raad van State dat Nieuwsuur in handen heeft. De Raad van State schreef het op verzoek van staatssecretaris Teven... toen de hongerstaking in het detentiecentrum in Rotterdam op zijn hevigst was. Na het advies is het ministerie op zoek gegaan naar een arts... die bereid zou zijn de dwangvoeding toe te dienen. De Achterhoekse zorgorganisatie Sensire heeft ontslag aangevraagd voor alle 800 thuishulpen. De organisatie wil niet wachten tot gemeenten aangeven hoeveel hulp ze na 1 januari volgend jaar willen afnemen. Censure wil nu door collectief ontslag aan te vragen voorkomen dat de zorgorganisatie een groot financieel risico loopt. Sensire zegt dat gemeenten in Oost-Gelderland nu geen contracten willen afsluiten omdat ze hun beleid nog moeten aanpassen op Haagse bezuinigingen. Het weer, Vannacht wordt het vanuit het westen uit droog. Morgen een stevige noordwestelijke wind met kracht 7 in het Waddengebied.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 Oh. laughing, dancing in the blackness of magic. Get it, have it, bag it, throw yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You find it, take it, take in, it's all here You and me, no one else, nothing else but us right now And I ain't need nothing else, no one else but you and I And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now You're finding it, take it, take it in, it's all here You and me, no one else, nothing else but us right now And I ain't need nothing else, no one else but you and I And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now You and me, no one else, nothing else but us right here You and I, no one else, nothing else but you and I. is not a constant, my friend. You can't tell me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again me up or me down And I won't ham it up or simmer down with their brethren Nothing else but us right now And I ain't need nothing else, no one else but you and I And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now You're finding it, take it, take it in, it's all here You and me, no one else, nothing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 tot zeker 6 uur voor een groot